Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer ziekenhuizen nemen maatregelen tegen agressie op de corona-afdeling. Gisteravond hoorde je al dat een ziekenhuis in Den Haag beveiligers inzet... maar ziekenhuizen in Leiden, Amsterdam en Harderwijk nemen nu ook maatregelen. Familieleden van een coronapatiënt worden soms agressief als diegene moet worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Deze internist overkwam dat ook. Dat leek eh, akkoord totdat er eh, meerdere kinderen kwamen en die eh, gingen daar dwars voor liggen en zeiden nou dat gaat gewoon niet door. En toen ontstond een heel vervelende situatie. Dit heeft dus impact. Het feit dat er gedoe is en dat er überhaupt zeg maar dat ik een, een, half uur moet staan uitleggen, die tijd heb ik eigenlijk niet. dus die tijd kan ik veel beter besteden aan de zorg eh, van de mensen. Het kabinet heeft de instructie voor het gebruik van mondkapjes bekendgemaakt. Sinds woensdag geldt het dringend advies een mondkapje te dragen in de openbare binnenruimte. Nu zeggen ze dus hoe dat moet. Hou hem zo lang mogelijk op en zet hem niet steeds op en af. Vier vrachtwagens vol met goud en bankbiljetten zijn onderweg van Amsterdam naar Haarlem. De Nederlandse bank in Amsterdam wordt verbouwd. Daarom moeten 15.000 goudstaven en een bult briefgeld naar een andere locatie. Vrachtwagens worden beveiligd door Defensie, Marechaussee en de politie. Jean-Paul uit Wijk aan Zee is een echte verzamelaar. Zijn hart gaat sneller kloppen van ansichtkaarten van Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen. Hij heeft er inmiddels al meer dan 3.500. Vroeger kreeg je rekeningen, dan word je een beetje zagrijnig van de postbode. Nu komt de postbode voor <laughs> je plei, want die brengt wat leuks. Jean-Paul verzamelt al vijf jaar oude ansichtkaarten en dat is niet altijd een goedkope hobby. 85 euro. Voor een ansichtkaart? Ja. De meeste kaarten zijn niet zo duur, maar heel soms heb je wel eens een... en eh, dan moet je eraan geloven als je iets echt speciaal wil. Voorlopig is Jean-Paul nog niet klaar met verzamelen. Uiteindelijk hoopt hij dat hij zijn verzameling mag exposeren... ergens prominent in het centrum van Beverwijk. Krijgen nog het weer vanavond en vannacht vooral in het zuiden af en toe wat regen.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 Een uur lang in de mix. The one and only DJ JK. Smoke up Smoke up when the bass goes on. smoke up, up, smoked up, up, smoked up, up, smoked up, up, smoked up, up, smoked up, up, smoked up, up, up The one and only DJ Hier live in de mix op jouw CFM Zandvoort See It Sessions. En er mag gedanst worden hoor, op Zandvoorts grootste dansvloer. Geen mondkapjes, gewoon ordinair. Uit je plaat gaan. look good and I'm thinking about getting at her. Okay, time to whistle at her. Go damn, Jody look good and I'm thinking about getting at her. Okay, time to whistle at her. Who want it with me? Nobody want it with me. Oh, I'm so fly. Oh, mommy, come and get me. Sit it down, back up, bring it on back up. Move it till you feel something hard in your back. Huh? Who want it with me? Nobody want it with me. Oh, I'm so fly. Oh, mommy, come and get me. Sit it down, back up, bring it on back up. Move it till you feel something hard in your back. Huh? I'm doing my doing my doing my thing. So baby, keep moving, you moving, you moving your thing. I'm doing my doing my doing my thing. So baby, keep moving, you moving, you moving your thing. I'm doing my doing my doing my thing. So baby, keep moving, you moving, you moving your thing. I'm doing my doing my doing my thing. So baby, keep moving, you moving, you moving your thing. I'm doing my doing my doing my thing. So baby keep moving you moving you moving your thing. I'm doing my doing my doing my thing. So baby keep moving you moving you moving your thing. I'm doing my doing my doing my thing. So baby keep moving you moving you moving your thing. I'm doing my doing my doing my thing. So baby keep moving you moving you moving your thing. I'm doing my doing my doing my thing. So baby keep moving you moving you moving your thing. we lose all control Like a fire burning deep in my soul, yeah And when I feel you, it feels like I'm in heaven It goes on forever like a dime on a roll And when I hear you calling, it's like heaven I will wait, yeah Forever till I'm out of the cold, yeah And when I hear you calling, I'm in heaven We'll be there together, no I won't be alone soul, yeah. And when I feel you, it feels like I'm in heaven. It goes on forever like a dime on a roll. And when I hear you calling, it's like heaven. I wait here forever till I'm out of the cold. De kroeg leeg, de studio leeg, alles leeg. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag 9 uur sharp zijn we weer bij je hoor. Jouw vrienden van de radio met twee frisse prettige uurtjes. Met al jouw favoriete discoknellers van de toekomst.